Mark Hokker met het NOS-journaal. De nieuwe woordvoerder houdt naar de media over berichten dat er weinig mensen aanwezig waren bij de inauguratie van Donald Trump. De woordvoerder zei dat vrijdag het grootste publiek aanwezig was bij een inauguratie ooit. De pogingen het enthousiasme over de beëdiging te verminderen zijn schandelijk, voegde hij eraan toe. Veel media melden dat er bij de inauguratie van Trump veel minder mensen waren dan bij die van Obama. Bij een treinongeluk in het zuidoosten van India zijn zeker 23 mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. De trein ontspoorde s'avonds laat in de staat Andhra Pradesh. Het is nog niet duidelijk waardoor de trein ontspoorde. De locomotief met zeven rijtuigen was op weg naar Bhubaneswar in het oosten van India. Oud-president Jammeh van Gambia heeft zijn land gisteravond verlaten om plaats te maken voor zijn opvolger Barrow... Daarmee is een eind gekomen aan de politieke crisis die was ontstaan. Jammeh weigerde sinds vorige maand zijn nederlaag in de presidentsverkiezingen te accepteren. Hij is nu met het vliegtuig naar Guinea gevlogen en reist later door naar Equatoriaal Guinea om daar in ballingschap te leven. Jammeh was 22 jaar aan de macht in Gambia. In Rotterdam is opnieuw een verdachte ontsnapt met handboeien om. Gisteren aan het eind van de middag wilde een agent iemand aanhouden die zich verdacht gedroeg en zich niet kon legitimeren. Toen de politieman een handboei om zijn pols had geklikt, kreeg hij een stomp in zijn gezicht. De verdachte ging er vandoor met de boeien nog aan zijn pols. Hij is nog altijd spoorloos. Afgelopen week ontsnapte in Rotterdam een vuurwapengevaarlijke verdachte met een handboei om. Ook hij is nog niet gevonden. Het weer, het is helder. Minima liggen tussen de min 3 in het noorden en min 8 in het zuiden. Vooral in het oosten en noordoosten kan het glad zijn. Overdag is het in een groot deel van het land zonnig en wordt het een graad of 4.